in boekraad met het NOS Journaal. Donald Trump is met zijn gevolg aangekomen in een sportstadion in Washington D.C. Hij nam daar een défilé af met onder meer de hulpverleners uit de plaats Butler in Pennsylvania... waar hij een moordaanslag overleefde. Ook zal Trump er de eerste decreten van zijn presidentschap ondertekenen. In de sportarena is een klein bureau op een podium geplaatst waar Trump de besluiten zal tekenen. Daarmee gaan naar verwachting maatregelen over bijvoorbeeld strengere grensbeveiliging direct in. Eerder zei Trump al dat hij meteen 200 decreten wilde doorvoeren. Hij wil onder meer gratie verlenen aan de bestormers van het kapitool... en genderaanduidingen als non-binair schrappen in overheidsdocumenten. Op de tweede dag van het staakt het vuren in de Gazastrook... zijn er 915 vrachtwagens met hulpgoederen het gebied binnengegaan. Dat meldt een hulporganisatie van de Verenigde Naties. Hamas en Israël hebben afgesproken dat er tijdens de wapenstilstand... elke dag minstens 600 vrachtwagens de Gazastrook moeten binnenkomen. In het gebied is een tekort aan alles. Niet alleen aan voedsel en medische middelen, maar ook aan brandstof. Dat is nodig om onder meer de ziekenhuizen van elektriciteit te voorzien. Qatar wil de komende dagen miljoenen liters brandstof aan Gaza leveren. Een man die gisteren dood werd gevonden op een parkeerplaats in Valkenburg bij Leiden... is waarschijnlijk met opzet aangereden. Het slachtoffer is een man van 36 uit Noordwijkerhout. Hij overleed ter plekke. Volgens de politie waren er al snel aanwijzingen dat het om een misdrijf ging. Er zijn drie verdachten opgepakt. Twee mannen van 29 en 30 uit Rotterdam en Horen... en een vrouw van 29 uit Leiden. Het weer... Vannacht bewolkt en af en toe wat motregen of motsneeuw. Bij temperaturen onder het vriespunt kan dat tot gladheid leiden. Morgen verloopt wederom grotendeels grijs met soms motregen. Het wordt 2 graden in het binnenland tot 5 graden op de Wadden.